Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen willen echt weer een beetje open kunnen. De VO-raad, waar de scholen bij zijn aangesloten... zegt dat leerlingen er hard aan toe zijn. Zij hebben gewoon die contacten nodig. Nog even los van de vertraging die zij oplopen in het leren... is de ontmoeting, het sociale welbevinden... Eh, de mentale gesteldheid van leerlingen, die staat onder druk. De scholen willen dat leerlingen vanaf maart weer minstens één dag per week fysiek les krijgen. Om dat veilig te kunnen doen, moet er een hoop worden getest. En er lopen nu pilots met sneltesten. En er zijn ook zelftesten beschikbaar. Ja, en als we die nou op een goede manier zouden kunnen inzetten... of we gaan daar pilots mee draaien... Ja, dan kan je gewoon het risico eh, beperken. En dat is wat we uiteindelijk willen. We moeten eigenlijk alles wat we kunnen bedenken... moeten we eh, doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen weer naar school komen. Het kabinet beslist volgende week op de scholen vanaf 1 maart weer open kunnen. En hoe dan? Misschien kun je straks ook weer even naar kantoor of naar de kroeg. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een coronatestbewijs. Bedoeling is dat je een sneltest laat doen en als die negatief is kun je 48 uur lang bijvoorbeeld weer naar je werk of naar de horeca. Eind april moeten elke dag 400.000 mensen zonder klachten een sneltest kunnen doen. Het was weer een onrustige nacht in Spanje. Net als gisternacht waren er rellen in veel steden. Mensen zijn boos over de arrestatie van rapper Pablo Hazel. Die kreeg een celstraf voor wat dingen die hij had gezegd over terrorisme en de vorige koning. Bij de rellen ging het er hard aan toe, vooral in Barcelona. Een vrouw raakte haar oog kwijt toen ze werd geraakt door een rubberkogel. De politie heeft in Halsteren in Brabant een illegaal coronafeestje beëindigd. 30 jongeren tussen de 16 en de 20 gingen rond en waren aan het drinken bij een fort. Toen de politie kwam gingen ze er snel vandoor. Een paar jongeren hebben een boete gekregen. Het weer, een bewolkte dag. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt vandaag een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk is er veel vertraging op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer bij omval.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 Wah! I'm tired of girls in the soul not even the ones we love do very different things. Can't tell lies from lies. Got a bad sense of space. While saying what I mean, I do very different things, babe.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 Vakbond FNV is boos dat KLM uitzendkrachten aantrekt... terwijl de banen van honderden grondmedewerkers vanwege een reorganisatie op de tocht staan. KLM zou zo de kosten willen drukken. En het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden sterk gedaald... met gemiddeld zo'n 23.000 per dag. Veel werknemers kunnen nu nog in dienst blijven... door de economische steunpakketten van het kabinet. Ook bieden minder jongeren zich aan op de arbeidsmarkt. Het weer bewolkt en af en toe zon. In de middag vanuit het zuidwesten regen bij 5 tot 13 graden.